Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Kamerlid Theo Hedema van Forum voor Democratie vindt dat Henk Otte, medeoprichter van de partij, weg moet uit het partijbestuur. Hedema reageert op het bericht dat Otte zichzelf zonder overleg ruim 30.000 euro heeft betaald uit de partijkas. Daarom legde Otte het penningmeesterschap al neer, maar hij weigert vooralsnog te vertrekken uit het bestuur. Hij is ook lijsttrekker van Forum voor Democratie voor de Eerste Kamer. En Hiddema spreekt van een vertrouwensbreuk... en vindt dat Otte moet inzien dat hij de partij in de weg staat. Otte heeft de 30.000 euro inmiddels terugbetaald... maar vindt nog steeds dat hij er recht op heeft als vergoeding voor zijn inzet. Meer dan 200 kazernes en andere defensiegebouwen moeten worden aangepakt. Dat varieert van een flinke schoonmaakbeurt tot complete nieuwbouw. verder voldoen tientallen gebouwen nog niet aan de brandveiligheidseisen. Staatssecretaris Visser trekt 100 miljoen euro uit voor de renovatie. Defensie heeft al eerder erkend dat door de bezuinigingen achterstanden in het onderhoud zijn ontstaan. Zo moesten militairen die in huis ter heide waren gelegerd slapen in hotelkamers omdat de barakken in slechte staat verkeerden. Rond 8 uur Nederlandse tijd komt orkaan Kenneth waarschijnlijk aan land in Mozambique. Zes weken geleden werd dat Afrikaanse land al zwaar getroffen door orkaan Idai. De VN verwacht ook dat de nieuwe orkaan veel schade zal aanrichten. Er worden windstoten tot 200 km per uur verwacht. In een gebied waar 70.000 mensen wonen dreigen overstromingen. Het Wereld Natuurfonds heeft duizenden oesters laten uitzetten... op een wrak op de zeebodem boven Ameland. De natuurorganisatie hoopt dat de oesters in het wrak... veilig zijn voor baggeraars en vissers... en dat de oester zo terugkeert in de Noordzee. Door overbevissing en ziekte zijn ze de afgelopen eeuw allemaal verdwenen. Het weer nog, vanavond op de meeste plaatsen regenachtig. Ook vannacht vallen geregeld buien. Morgen overdag wordt het geleidelijk droog vanuit het zuidwesten... en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 17. Zaterdag, Koningsdag, wordt fris met maximaal 13 graden... en kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is onder meer erg druk op de wegen rond Amsterdam. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat het vast tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. 40 minuten vertraging daar. En 20 minuten oponthoud op de A9 Alkmaar richting Diemen... tussen Badhoevedorp en afrit AMC. Op de A10 de ring zuid van Amsterdam richting Utrecht... doe je er 5 minuten langer over voor knooppunt Amstel. Door een vrachtwagen met pech zijn daar twee rijstroken dicht... En een kwartier vertraging op de A27 van Almere naar Gorkum...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 Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden.